Het gaslek in Hilversum van gisteren. De Rijksinspectiedienst Staatstoezicht op de Mijnen wil de exacte oorzaak weten en ook nagaan of zo'n lek op andere plaatsen kan ontstaan. Het gaslek was bij een verdeelstation in Hilversum. Daardoor spoot er gas met grote kracht de lucht in. Ook netbeheerder Liander doet onderzoek. Toen het lek ontstond waren er geen werkzaamheden. De brandweer hield het gisteren op een technisch mankement. Het weer, wolkenvelden en vooral in het binnenland buien, soms ook zon. Het is 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.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 song Driving around in round el este hombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Qué gana con decir que una mujer cambió mi suerte. Se volará de mí, que nadie sepa mi sufrir.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 Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op alle bussen in het streekvervoer komt cameratoezicht. De chauffeurs krijgen een knop met een verbinding naar de meldkamer. Deze en andere afspraken heeft minister Spies gemaakt met streekvervoerders en andere betrokkenen. Ook is afgesproken dat OV-bedrijven niet meer zelf beslissen welke veiligheidsmaatregelen ze nemen. OV-bedrijven kunnen voortaan niet bezuinigen op de veiligheidsmaatregelen om zo in aanbestedingen als goedkoopste uit de bus te komen. De Italiaanse politie heeft een drugsnetwerk van de maffia opgerold. Het netwerk kwam aan het licht doordat een bolletjeslikker uit Nederland werd opgepakt op Sicilië. In totaal zijn 42 mensen opgepakt. De politie nam ongeveer 14 kilo cocaïne en 28 kilo marihuana in beslag. Aan de hand van een drugscourier uit Nederland kon de Italiaanse recherche het hele netwerk achterhalen. Toen bleek dat de maffia op Sicilië en de Camorra in Calabrië drugs vanuit Nederland naar Italië vervoerden. Of er ook in Nederland arrestaties zijn verricht is niet bekend. Het besluit om het parlement van Egypte ongrondwettelijk te verklaren is definitief en bindend. Dat zegt het constitutionele hof in een reactie op een oproep van president Morsi van Egypte. Die riep parlementariërs op om morgen weer te vergaderen. Het parlement werd vorige maand door het hof ontbonden.